Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De informateur van het vorige kabinet, Johan Remkes... vindt dat Ronald Plasterk geen premier moet worden. In het tv-programma WNL op zondag noemde hij het sorrybriefje aan Omzicht in de Telegraaf volstrekt idioot. De twee hadden het gedoe samen moeten uitpraten, zegt Remkes. Maar alles gaat hier in de openbaarheid. Ik vind dat het aanzien van het politieke proces hierdoor zeer is geschaad. En ja, je kunt voorspellen dat de naam die genoemd wordt... Eh, als gevolg hiervan eh, ook in feite nu al stevig is aangetast. Dus mocht hij het worden, dan is dit een hele slechte start. Het gaat niet alleen over het briefje. Plasterk ligt vooral onder vuur vanwege patenten van een kankervaccin dat hij in handen heeft. Waar hij miljoenen mee heeft verdiend en een andere onderzoeker die eraan werkte niets. In Amsterdam is een man van 91 gewond geraakt toen hij thuis werd overvallen. Volgens de politie belden twee mannen s'avonds laat bij hem aan... en deed de man open omdat hij dacht dat zijn buurman voor de deur stond. De overvallers gingen er met spullen van de man vandoor. Het is niet duidelijk hoe de man van 91 gewond raakte. Buren en de politie zeggen dat hij al eens eerder slachtoffer is geweest van een overval. En onderzoekers uit Groningen hebben afgelopen tijd veel naar deze serie gekeken. I'm, I'm sorry, it was a one-time thing. I was very drunk and it was someone else's subconscious. I don't know, she's, uh, she's pretty great. Yeah? What did she think of your little science project? What, you think I'm gonna tell a girl I like that I'm also seeing a cup? Ja, ze hebben fragmenten van de serie Friends door hun sarcasme-detector gegooid. Ja, je hoort het goed, sarcasme-detector. De onderzoekers maakten een algoritme dat sarcasme in gesprekken kan herkennen. Voor spraakprogramma's die werken met kunstmatige intelligentie, zoals Siri en Alexa... is het nu nog lastig om grappige dingen eruit te halen. Ze nemen gesprekken vaak heel letterlijk. Met het algoritme hopen de onderzoekers dat computers grapjes ook gaan snappen. De nieuwe techniek zou mensen met autisme, die sarcasme vaak letterlijk nemen, ook kunnen helpen. Krijg je nog het weer? Het is vrijwel overal droog en op veel plaatsen is er ook flink wat zon. In de loop van de middag komen er wolken. In het oosten kan er een bui vallen, mogelijk met onweer.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 Go ahead, be gone with it. Get you sexy up. Go ahead, be gone with it. Get you sexy up. Go ahead, be gone with it. Get you sexy up. Go ahead, be gone with it. Get you sexy up.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 Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. You ready? You ready? You ready? sit back. Yeah. You motherfuckers watch your eye attack. Yeah. If that's your girl, better watch your back. Yeah. Cause she'll burn it up for me, and that's a fact.